De landen van de Europese Unie hebben besloten om veel strengere begrotingsregels in te voeren om de schuldencrisis op te lossen. Dat heeft Europees president Van Rompuy bekendgemaakt. Het gaat om een principeakkoord. Zo is het nog niet duidelijk hoe bijvoorbeeld sancties worden opgelegd aan landen die hun begroting niet op orde hebben. En er moet nog gepraat worden over welke instantie die sancties oplegt. Morgen begint in Brussel de echte Europese top. De afgelopen dag was er op grote schaal informeel overleg. En daarin werd duidelijk dat Duitsland en Frankrijk erg voor de strengere regels zijn en dat met name Groot-Brittannië zich daartegen verzet. Premier Rutte benadrukte bij aankomst in Brussel dat alle 27 EU-landen bij de besluiten betrokken moeten worden en niet alleen de 17 Euro-landen. Militanten hebben in Pakistan een verzamelplaats met olietankwagens aangevallen. Er werden raketten op afgevuurd en zeker twintig vrachtwagens gingen in vlammen op. Ze vervoerden brandstof voor de NAVO. Het incident gebeurde bij de grens met Afghanistan in de buurt van de Pakistanse stad Quetta. Bij een schietpartij op de campus van de Amerikaanse Virginia Tech Universiteit zijn twee doden gevallen. De schutter zou door de politie zijn aangehouden bij een verkeerscontrole, waarna hij een agent doodschoot. Volgens Amerikaanse media is de schutter inmiddels dood aangetroffen. Het lijkt erop dat hij het tweede slachtoffer is. In 2007 schoot een student op de Virginia Tech Campus in Blacksburg 32 mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. In Schotland is het openbare leven grotendeels lamgelegd door een zware storm. Tal van bruggen en wegen zijn voor het verkeer afgesloten. Door de storm zijn elektriciteitsmasten geknakt, waardoor 30.000 mensen zonder stroom zitten. Er zijn in Schotland windstoten gemeten van 260 km per uur. Mensen wordt geadviseerd om binnen te blijven.